uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Den Haag besluit het demissionaire kabinet vandaag... welke extra coronamaatregelen nodig zijn. Gisteren werd ook al urenlang overlegd... maar toen zijn nog geen knopen doorgehakt. Haagse bronnen noemen het aannemelijk dat de scholen open blijven. Verder wordt bekeken of de horeca, niet-essentiële winkels en culturele instellingen om vijf uur s middags dicht moeten. Daarnaast zou het kabinet praten over versneld inenten met boosterprikken. Vanavond wordt er meer bekend op de coronapersconferentie. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte, maar afgelopen week overleden opnieuw meer coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. De politie in Doetinchem heeft schoten gelost nadat een vermoedelijke inbreker op agenten was ingereden. De agenten waren afgekomen op een melding van een inbraak op een bouwplaats. Ze betrapten de verdachte, maar die wist toch in zijn auto te ontkomen. Daarbij reed hij in volle vaart op de agenten af. Zijn vlucht was van korte duur. Even verderop vloog hij met zijn auto uit de bocht en sloeg over de kop. De man van 42 uit Zellem raakte daarbij gewond. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag op de agenten en voor diefstal. De rechter in Brazilië heeft het voormalige hoofd van het Braziliaanse Olympisch Comité veroordeeld tot bijna 31 jaar cel vanwege corruptie, witwassen en belastingontduiking. Carlos Arthur Noesman regelde met drie anderen steekpenningen voor IOC-leden... zodat zij de Olympische Spelen van 2016 aan Rio de Janeiro zouden toewijzen. Dat gebeurde inderdaad. Volgens de rechter leidde Noesman de omkoping. De 79-jarige oudsportbestuurder hoeft overigens voorlopig nog niet de gevangenis in. Dat gebeurt pas als zijn vonnis definitief is geworden. Het weer. Vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog. In de middag en avond vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat bij Maarse 3 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier door een aanrijding. En op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knopend Amstel...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 Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het CBS. Het CBS geeft geen verklaring voor de oversterfte... maar duidelijk is dat afgelopen week meer coronapatiënten overleden. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen... omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is ontdekt. De nieuwe variant baart wetenschappers zorgen omdat het aantal besmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt. Rapper Ali B. is overvallen vlakbij zijn huis in Almere. Volgens Omroep Flevoland maakten de daders een Rolex-horloge buit. Ali B. zegt daar zelf niets over. Het weer. Eerst nog een bui, maar daarna droog. In de middag vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 4 tot 7 graden. high. You cannot see the top unless you fly.